Mariette Krol met het NOS Journaal. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de regio Tigray in het noorden van Ethiopië. Zo'n 350.000 mensen lijden daar honger en er dreigt een voedselcrisis die miljoenen mensen zal raken, waarschuwt de VN. Meer dan 90% van de oogst is er verloren gegaan door plundering, brand of andere vernielingen. Net als 80% van het vee. Het voedsel dat er nog is, is onbetaalbaar... Sinds zeven maanden woedt er oorlog tussen regionale milities en het Ethiopische regeringsleger. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd geraakt en hulporganisaties kunnen hen moeilijk bereiken. Het CDA noemt de uitspraken van partijleden over Pieter Omtzigt partijonwaardig. In een uitgelekt document schrijft Omtzigt onder meer dat het lijsttrekkerschap hem is ontnomen... en dat hij is uitgescholden en zich niet altijd veilig voelt. Het CDA-bestuur wil verder niet inhoudelijk reageren... maar het vertrouwelijke document is verstrekt aan de CDA-commissie... die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. Die komt volgende maand met conclusies. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's en demissionair minister Grapperhaus... hebben vanavond gesproken over de coronaregels voor evenementen... die voor deze zomer gepland staan. Het is niet bekendgemaakt wat er in het veiligheidsberaad is besloten... Maar voorzitter Bruls is optimistisch. Hij denkt dat deze zomer weer evenementen mogelijk zijn... nu het aantal coronabesmettingen afneemt en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Bruls dringt wel aan op duidelijkheid... zodat gemeenten en organisatoren aan de slag kunnen, onder meer met vergunningen. Het kabinet neemt de komende dag een besluit over de zomerevenementen. Het weer, opklaringen en de temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden.